Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de mislukte koepoging in Turkije... 100 Turkse militairen asiel aangevraagd in Nederland, België en Duitsland. Dat heeft de NOS achterhaald samen met NRC. Het gaat om militairen die werkten voor de NAVO. Na de mislukte koep in juli kregen honderden Turkse NAVO-militairen... een bericht van het Turkse ministerie van Defensie. Daarin stond dat ze moesten stoppen met werken... en zo snel mogelijk naar Ankara moesten komen... Op de NAVO-kantoren zitten nu veel nieuwe Turkse NAVO-militairen. Op het hoofdkwartier zouden ze niet volledig worden vertrouwd... door de officieren van de andere 27 NAVO-landen. Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart... heeft in vijf jaar tijd 55 miljoen euro winst gemaakt, meldt het AD. Het bedrijf verdient vooral aan de verkoop van de kaarten. Die gaan over de toonbank voor 7,50 euro, maar kosten het bedrijf maar 88 cent... Ook mag een kaart maar vijf jaar worden gebruikt. De kaart zou eigenlijk alleen kostendekkend moeten zijn. De winst zou Translink weer als dividend hebben uitgekeerd aan vervoersorganisaties die eigenaar zijn van het bedrijf. Gambia trekt zich toch niet terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe regering van het land heeft dat laten weten aan de VN, melden Gambiaanse media. Oud-president Jammeh zei vier maanden geleden dat zijn land zich terug zou trekken omdat het strafhof partijdig zou zijn. Sinds de oprichting van het tribunaal in 2002 zijn alleen Afrikanen voor het hof gedaagd. En bij het vliegveld van Frankfurt is afgelopen nacht een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Het exemplaar van zo'n 250 kilo werd gevonden in een veld op een paar honderd meter van de grootste luchthaven van Duitsland. voor de zekerheid moesten zo'n 900 omwonenden tijdelijk hun huis uit. Ook werd een deel van een snelweg afgesloten. Na een paar uur mochten de bewoners weer terug. Het weer nog, het vries licht, maar eh, de oostenwind die zorgt ervoor dat het wat kouder aanvoelt. Overdag wordt het zonnig en dan wordt het een graad of 7.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 Je ziet denk fuck de huid en weer de kunnen met een nacht. Ik word een keer had die grooves. Ik voel dat ritme in mijn bloed. Ik voel dat pompen hele nacht en als het moet, dan smet het Het weekend is begon van mij.